Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie pleit voor van agenten die tijdens hun werk geweld hebben gebruikt. Ze zouden een aparte status in de wet moeten krijgen met een lagere maximumstraf. Daarmee steunt de politie een kabinetsplan dat na de zomer in de Tweede Kamer wordt besproken. Nu wordt een agent die betrokken is bij geweld met een dodelijke afloop vaak vervolgd voor doodslag. Daar staat maximaal 15 jaar gevangenisstraf op. Met de nieuwe bepaling in de wet wil het kabinet dat politiegeweld anders wordt beoordeeld... zodat de maximale celstraf voor agenten drie jaar wordt. Shell ontwijkt sinds 2005 met toestemming van de Belastingdienst de dividendbelasting. Dat meldt Trouw. Via het Britse kanaaleiland Jersey zou sindsdien ruim 45 miljard euro aan dividend aan aandeelhouders zijn uitgekeerd. En daardoor is de Nederlandse staat 7 miljard euro misgelopen. Shell bedacht de constructie om Britse aandeelhouders tevreden te houden na een fusie. In Nederland zouden ze minder winstuitkering krijgen... omdat ze er dan belasting over moeten betalen. De Spaanse politie heeft een vermoedelijke drugsbende opgerold... die zou worden geleid door een Nederlander. Dertien mensen zijn opgepakt, onder wie vijf Nederlanders. De bendeleider is een man van 43... en zou in Nederland worden gezocht voor moord, melden Spaanse media. De bende hield zich bezig met de handel in wiet... De Spaanse politie nam in totaal 3500 wietplanten en 60 kilo wiet in beslag. China gaat een importheffing opleggen van 25% op bijna 700 Amerikaanse producten. Het is een reactie op de importheffingen die president Trump eerder aankondigde op Chinese goederen. China gaat extra belasting heffen op Amerikaanse vliegtuigen, auto's en sojabonen. De nieuwe belastingen van beide landen gaan op 6 juli in en hebben een waarde van 34 miljard dollar.